Jeroen van Kam met het NRS Journaal. Spoorloos presentator Dender zijn terug in Nederland. Ze kwamen aan het eind van de middag aan. Volgens Caro en CRV zijn ze inmiddels thuis bij hun familie. Aan hun terugkomst is geen rugbaarheid gegeven. De tv-makers willen vooral rust. Bolt en Vollenberg werden vorige week in Colombia ontvoerd... door de guerrilla-beweging ELN... toen ze voor opnames in het noordwesten van het land waren. Een week later werden ze na dagenlange onderhandelingen vrijgelaten. De rechtbank in Rotterdam weigert zaken te behandelen tegen jihadisten die nog in Syrië en Irak zijn. Het OM wil tien strijders nu al vervolgen, maar ook deze verdachten hebben het recht om bij hun eigen rechtszaak te zijn, zegt de rechtbank. De zaken zijn aangehouden, ook om te kunnen nagaan of alle tien man nog wel in leven zijn. De Zweed Johan Gustafsson is weer vrij. Hij werd zes jaar geleden door Al-Qaeda in Mali ontvoerd... tegelijkertijd met de Zuid-Afrikaanse Steven Malcolm... en de Nederlander Sjaak Rijken. Rijken werd twee jaar geleden al bevrijd. De drie mannen werden in 2011 met geweld meegenomen... uit een restaurant in Timbuktu. Een Duitser die zich tegen de ontvoerders verzette... werd doodgeschoten. Volgens plaatselijke media maakte Gustafsson het goed. Malcolm, de Zuid-Afrikaan, wordt nog vastgehouden. De hoogste rechter in de VS staat het inreisverbod van president Trump grotendeels toe. Het inreisverbod van 90 dagen geldt voor inwoners van zes overwegend islamitische landen. Met de maatregel wil Trump het aantal vluchtelingen verminderen en terroristen buiten de deuren houden. De staat Washington vond dat in strijd met de grondwet en spande daarom een zaak aan. Zowel een federale rechtbank als het federale hof van beroep schorten het inreisverbod toen op. Maar de hoogste rechter stelt Trump nu dus grotendeels in het gelijk. De rechter vindt wel dat er een uitzondering gemaakt moet worden voor mensen mensen die familie hebben in de VS of er werken. Het weer, vanavond en vannacht zijn er opklaringen, blijft het droog. Morgen begint de dag ook droog, met wat zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en later kan er een bui vallen. Het wordt 20 tot 24 graden.